Katrien Straatman met het NOS Journaal. De familie van de in Syrië omgekomen Amerikaanse journaliste Mary Colvin... klaagt de regering van president Assad aan. Colvin kwam in 2012 samen met een Franse fotograaf om het leven... bij een bombardement op de stad Homs. De familie van Colvin houdt Assad verantwoordelijk. Ze zeggen dat onder zijn regime jacht wordt gemaakt op journalisten en activisten. Colvin werkte tot haar dood voor de Britse krant The Sunday Times. Het verkeer rond de Brusselse luchthaven Zaventem staat muurvast. De grote toestroom van vakantiegangers en de verscherpte controles bij de luchthaven veroorzaken lange files. Sinds de aanslagen wordt al het verkeer dat naar de luchthaven komt gecontroleerd. Op camerabeelden van de snelweg is te zien hoe mensen uit auto's stappen en met hun bagage te voet verder gaan naar de luchthaven. In Leeuwarden zijn gisteravond twee conducteurs van Arriva mishandeld door een groep jongeren. Een van de conducteurs moest naar het ziekenhuis. Volgens Omroep Friesland hadden de jongeren geen kaartje en werden ze boos toen ze gecontroleerd werden. Na de mishandeling zijn ze gevlucht en sindsdien spoorloos. In Cambodja is een bekend politiek activist op klaarlichte dag vermoord. Kem Lee werd in een winkel met drie kogels doodgeschoten. De politie heeft een man opgepakt die een bekentenis heeft afgelegd. Lee de geregeld felle kritiek op de regering van premier Hun Sen, maar ook op de oppositie. Sharon van Rouwendaal heeft bij de EK Open zwemmen in Hoorn door een vergissing naast het goud gegrepen op de 10 kilometer. Van Rouwendaal lag lange tijd op kop, maar zwom vlak voor de finish per ongeluk de verkeerde kant op. En daardoor moest ze een stuk terugzwemmen om alsnog bij de finish te komen. Ze werd vierde. Van Rouwendaal was al geplaatst voor de Olympische Spelen. Het weer nog flinke zonnige periode. Het wordt tussen de 24 en 28 graden. Aan het einde van de middag en in de avond kans op een stevige onweersbui in het noordoosten vooral. Later ook een aantal buien vanuit het westen. Vanaf morgen is het wat wisselvalliger en koeler. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Muiden in beide richtingen 2 kilometer file. De brug is er even open geweest. En op de A6 Muiden-Lelystad staat tussen Almere Buiten-Oost en Lelystad 3 kilometer door een ongeluk.